Op hun website staat kritiek op de uitspraak van de rechter... die vandaag bepaalde dat boeren geen distributiecentra van supermarkten mogen blokkeren. De bouwers noemen dat staatsdictatuur ten top. De acties van de bouwsector moeten in de ochtendspits morgen beginnen, deels op de snelweg. Een deel van de actievoerders wil naar Den Haag. Er zijn ook plannen om naar de Eemshaven te gaan. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak Humera. De 16-jarige scholieren werd een jaar geleden bij haar school in Rotterdam doodgeschoten door haar ex-vriend Bekir E. Vorige week werd hij veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs wegens doodslag. De OM vindt dat hij een zwaardere straf moet krijgen... omdat er sprake zou zijn van een vooropgezet plan. Ridouan Taghi, die gisteren werd gearresteerd... zat al sinds 2016 in Dubai. Het hoofd van de recherche in Dubai zegt dat tegen Nieuwsuur. Taghi woonde in een villa in een nieuwbouwwijk en kwam zelden buiten. Door vrienden en kennissen in de gaten te houden... kwam de politie erachter waar hij zat. Volgens de politiechef wordt Taghi zo snel mogelijk aan Nederland uitgeleverd... en zijn er geen uitleveringsverzoeken van andere landen. De steun voor staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer... lijkt steeds verder af te brokkelen. GroenLinks en SGP betwijfelen of Snel de affaire... rond de kinderopvangtoeslagen kan oplossen. Morgen debatteert de Kamer opnieuw over de kwestie... Als GroenLinks en de SGP hun steun inderdaad intrekken... heeft Snel nog het vertrouwen van de kleinst mogelijke Kamermeerderheid. Het is de vraag of hij dat voldoende basis vindt om door te gaan. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en regen.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 Tussen Oudekerk aan de Amstel en de afrit Belmermeer 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging loopt snel op 20 minuten nu. Ook weer een ongeluk op eh, de A10 aan de zuidkant van de stad eh, richting de A1. Of richting de A4 moet ik zeggen, richting de A10 West. Tussen knoop het Watergaasmeer en knoop het Amstel een kwartier vertraging. Maar omdat er drie rijstroken dicht zijn zal dat vast en zeker nog meer op gaan lopen. De A27 van Utrecht naar Almere.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 Red bone, thick with a sandy tone. We gone, South Beach in the Miami zone. Damn, she wrong, bad little candy cone. One head not from me, she out the dough. One head from her, she out the dough. Don't trip pronto out the dough. Back to the beach, back yo, oh. Delano. All board side, she a cold piece. The type that might go search the whole beach. The type that might go mm. out and bring back something wild, mm. screaming. Sexy walking with that attitude. You're looking at chance, but you know it's gonna get real. Uh-huh, uh-huh. I take mine, small waistline, face of a dime, waste no time. Grind on the stick, take mine with a lick. You still be singing that sunshine. This your world, girl, come collide with the some hot zone, champagne, Heather Hunter, Dominique Simone. Home alone on some grown shit. King Kong make you moan with this and still want it all. In the club, bathroom stall, backseat, take your clothes off and still fuck your bra. And all it take is one phone call. Show up and I'm beating up all walls. No joke, she broke all laws. Handcuffing is a lost cause. Here we all creep. with a street attitude. Love to get between the sheets and cheat on your dude. Besides, got me in the mood. After the club, you could choose I'll Still, I got a groove. I ain't tryna be rude. Meet me at my room number 213. Private slumber party with your name on the VIP. That's how we get drunk. SIP, Remy and get drunk. Sexy walking with that attitude. You're looking at me And if you give me a chance. And Shalam Shazam to you too, my sister. Happy, happy, happy holidays. From Amsterdam. Amsterdam. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Classic. was nothing I couldn't be. If you're listening to this song, and your life is going We're gonna take a ride on a moonbeam. Let your feelings fly. It ain't no harm in a funky groove. We're leaving the ground. This night belongs to you and I. Nobody's around. Well, it sure feels good to be getting down Stuur je allemaal fijne dagen.